Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet gauw in actie komen tegen de Britse coronavariant. Dat zegt het OMT. Die experts maken zich zorgen over die nieuwe variant. Die is extra besmettelijk en kan volgens hen vanaf april leiden tot veel drukte in de ziekenhuizen. Ze willen dus dat er strengere coronaregels komen. Kun je bijvoorbeeld denken aan een avondklok... Vandaag praten de burgemeesters erover en die zijn het nog niet echt eens. We zitten in een ongelooflijke moeilijke fase en we rijden op die betonnen muur af. En als we op die betonnen muur afrijden, dan moeten we met elkaar maatregelen durven te nemen. Jongeren, ja, ik hoor het ook zeggen, geen feestjes. Nou, dan beginnen ze voor acht uur en dan eh, na vier uur eh, komen ze s'morgens uh, eh, richting huis. Dus ik denk dat de maatregel niet het effect gaat hebben wat je wil bereiken. Het kabinet is er ook nog niet over uit. Zij hakken die knoop waarschijnlijk binnenkort door. Ook na corona wordt er minder met de trein gereisd, verwacht de NS. Ze deden een groot onderzoek onder reizigers. Daaruit bleek dat 1 op de 6 minder vaak de trein zal pakken. Waarschijnlijk omdat ze dan nog steeds deels thuis werken... of omdat ze inmiddels een auto hebben gekocht... zodat ze niet meer met de trein hoeven. Veel tentamens op de Hanse Hogeschool in Groningen gaan komende week niet door komt door een datalek, waardoor wildvreemden konden meekijken hoe studenten thuis tentamens maakten. Op de hogeschool maken ze de boel eerst veiliger. Wanneer de toetsen worden ingehaald is nog onduidelijk. En een pittig potje in de arena gisteren. Daar werd de klassieker Ajax-Feyenoord gespeeld. Halverwege de eerste helft was het raak voor de Amsterdammers. Gravenberg zou kunnen schieten. Kap zijn tegenstander uit schieten. Schiet raak ook. 1-0 voor Ajax. 22e minuut. Tot in de blessuretijd bleef het spannend. Onder meer door een Feyenoord-bal op de lat. Maar Ajax kon opgelucht ademhalen. En dat deed doelpuntenmaker Ryan Gravenberg dan ook. Ja, voelt goed. Op het einde, ja, nog, nog een balletje op de lat. Maar eh, ja, we hebben de wedstrijd gewonnen en daar ben ik echt heel erg blij mee. Er werd nog meer gevoetbald. FC Groningen en FC Twente speelden gelijk 2-2. En ook Heerenveen en VVV Venlo speelden gelijk. Daar werd het 1-1. Het weer vanochtend af en toe zon, vanmiddag steeds meer bewolking. Het is droog, al kan het vanavond en vannacht stevig gaan regenen. En het wordt vandaag een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor.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 When she dances so bad, she's a hurricane in all kinds of ways. Jump in the line, rock your body in time. I believe you. Jump in the line, rock your body in time. I believe you. Jump in the line, rock your body in time.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 That's what we do. That's what we do. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verspreiding van de Britse coronavariant lijkt niet onder controle... en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Daardoor blijft de avondklok voor het kabinet een serieuze optie. Na het protest gistermiddag op het Museumplein in Amsterdam... zitten nog 15 mensen vast op verdenking van openlijke geweldpleging. In totaal werden 143 mensen aangehouden protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. Ook na de coronacrisis zullen minder mensen met de trein reizen, verwacht de NS. Forensen zeggen in een reizigersonderzoek dat ze deels thuis blijven werken of een auto zullen aanschaffen. De NS verwacht daardoor verder te moeten inkrimpen. Het weer op de meeste plaatsen droog en het wordt vandaag zo'n 6 graden.